nos In Den Haag hebben zich zo'n duizend mensen verzameld op het Malieveld... om te protesteren tegen de bezuinigingen op zorg, huur, subsidie, onderwijs en cultuur. De betogers hebben met al die bezuinigingen tegelijk te maken... en ze zijn boos dat de kosten zich opstapelen. Op het Malieveld zijn onder meer vakbonden, de Raad van Kerken... en oppositiepartijen zoals de SP aanwezig. Verder demonstreren er onderwijzers, muzikanten en gehandicapten... tegen de opstapeling van de bezuinigingen. In Jemen zijn voor de tweede dag op rij anti-regeringsprotesten hardhandig neergeslagen. Zijn berichten dat in de hoofdstad Sanaa ongeveer 20 betogers zijn omgekomen. Zo onder meer zijn gedood door sluipschutters van de veiligheidsdiensten. In Jemen wordt sinds het begin van het jaar geprotesteerd tegen het autoritaire regime van president Saleh, die al 33 jaar aan de macht is. Afgelopen tijd was het relatief rustig in Jemen, maar gisteren werd voor het eerst in maanden weer massaal betoogd. Het dodental van de afgelopen twee dagen staat nu op bijna 50. Het IMF vindt dat Griekenland meer maatregelen moet nemen om het begrotingstekort te verlagen. Meer ingrepen zoals een belastinghervorming en inkrimping van het overheidsapparaat zijn volgens het IMF nodig om in aanmerking te komen voor meer noodsteun. Wel zijn Europa en het IMF bereid om Griekenland extra tijd te geven, zei een woordvoerder van het IMF voor een telefonisch overleg met de Griekse minister van Financiën. In die vergadering worden de aanvullende eisen van Europa en het IMF waarschijnlijk besproken. Het overleg zou eigenlijk rond een uur of twaalf beginnen, maar werd vanochtend verzet naar vier uur vanmiddag. Een reden voor het uitstel is niet gegeven.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 I got peace on my mind. I have peace on my mind. I got peace on my mind. Like it's all over now. Peace, I gotta have peace. I gotta unleash from the belly of the beast. I gotta release mad world of fat beasts.